Nieuws van 5 uur. Het is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Informateur Cenk Willink praat vandaag met de vier partijen die Paars Plus kunnen vormen. De fractievoorzitters van VVD, PVDA, D66 en GroenLinks gaan samen naar de informateur. VVD-leider Rutte heeft tegenover de andere partijen al de randvoorwaarden laten weten... waaronder de VVD bereid is te praten over Paars Plus... PvdA, D66 en GroenLinks zijn uitgesproken voorstander van zo'n coalitie. CDA-fractievoorzitter Verhagen is er teleurgesteld over dat de kabinetsformatie nu de kant van Paars Plus opgaat. Hij zegt dat de VVD lijkt te kiezen voor een koers over links. De tegenstander van het Nederlands elftal in de halve finale van het WK dinsdag is Uruguay. De Zuid-Amerikanen wisten de kwartfinale tegen Ghana niet te beslissen in de reguliere speeltijd. Die eindigde in 1-1. Uruguay won uiteindelijk na het nemen van strafschoppen. Luis Suarez doet in de wedstrijd tegen het Nederlands al niet mee. Hij kreeg rood omdat hij in de verlenging met zijn handen de bal van de doellijn sloeg. De overwinning van Oranje leidde op veel plaatsen in Nederland tot spontane feesten. Die verliepen volgens de politie op wat kleine incidenten na in een goede sfeer. Een groepje feestende Nederlandse zakenmensen in Rio de Janeiro... werd door Brazilianen bestookt met wat vuurpijlen. De Nederlandse consul raakte lichtgewond aan zijn hand... maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie in Den Haag heeft een man van 26 gearresteerd. Die wordt verdacht van doorrijden naar het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man meldde zich gisteravond op het bureau... met de mededeling dat zijn auto was gestolen. Maar de politie vertrouwde het verhaal niet. Gistermiddag werd op de parallelweg in Den Haag een man van 79 bij het oversteken doodgereden. De automobilist sloeg op de vlucht. De auto werd korte tijd later in de buurt teruggevonden. Het weer, het is helder en zo'n 18 graden.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 You can run out of everything, and everything is you. I must have missed that you were leaving. I saw your lipstick on the all of a sudden it was all clear. You just ran out of everything and everything you said. But did you know I was blind for you? Did you know about the fantasies I had? And where the answers won't come. photographs. I guess I never learn about today. Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena.